Getuigen hadden de inbraak gezien en waarschuwden de politie die de jongen op het spoor kwam. Tijdens een vlucht werd een waarschuwingsschot gelost en dat was volgens de advocaat van de jongen absoluut onnodig. De rechtercommissaris is dat met hem eens en heeft de jongen onmiddellijk vrijgelaten. Kiemgroente die is verkocht bij twee tuincentra in Limburg wordt teruggeroepen omdat die mogelijk besmet is met de EHEC-bacterie. Klanten die de fenegriekzaden van het merk Sperli hebben gekocht wordt geadviseerd de producten niet te gebruiken. Een tuincentrum in Arsen en in Vlodrop hebben 31 verpakkingen verkocht. De zaden komen van een Duits bedrijf. Minister Leers vindt dat Eurocommissaris Kroes een punt heeft als ze zegt dat het kabinet een andere toon moet aanslaan over Europa. Kroes zegt vandaag in de Telegraaf dat Nederland te kritisch is over Europa. Ze verwijst daarbij onder meer naar de Griekse crisis. Leers zegt in Troskamer Breed dat het kabinet onlangs nog heeft afgesproken om de boodschap over Europa mooier en beter te verpakken. In de nieuwe hoofdstad Juba is de vlag gehezen van de Republiek Zuid-Soedan. Het land is sinds middernacht een zelfstandige natie. De onafhankelijkheidsceremonie werd bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie VN-chef Ban Ki-moon en de Amerikaanse oud-minister Colin Powell. De politie in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur heeft bij een protest meer dan 900 betogers opgepakt. Duizenden mensen negeerden een demonstratieverbod en braken door wegblokkades om te protesteren tegen de regering. Ze eisen politieke hervormingen. Er zouden zo'n 20.000 mensen op de been zijn geweest, waarmee het een van de grootste protesten is in jaren. Het weer vanmiddag vooral in de oostelijke helft van het land buien met kans op onweer.